Onze correspondent Gienbal Duk vertelt wat er precies is afgesproken. Het belangrijkste is dat de werkweek van 38 uur naar 35 uur gaat... met het behoud van salaris en zelfs nog eh, wat erbij ook. Eh, dus daarmee is de belangrijkste eis van de vakbond ingewilligd. Uh, er zit wel wat alles het gras. Het gaat pas in 2029 in en ook in stapjes. En ook om te voorkomen dat er tekorten ontstaan, dat mensen minder gaan werken... worden juist de uren die machinisten meer gaan werken dan die 35 uur beter beter beloond. Met de betere beloningen wil het spoorbedrijf voorkomen dat er later een personeelstekort ontstaat. De Duitse machinisten wilden ook dit weekend met Pasen staken, maar dat gaan ze nu niet meer doen. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, wordt voorlopig toch niet uitgeleverd aan de VS. Assange zette jaren geleden archiefkasten vol geheime Amerikaanse documenten online. Daar kan hij levenslang voor achter de tralies belanden. Nu zit hij in het Verenigd Koninkrijk. Het leek erop dat hij door zijn opties heen was, maar van de Britse rechter mag hij toch weer in beroep. En dan nog nieuws van 68 miljoen jaar geleden. De Triceratops-dino leefde in groepen. Lange tijd werd gedacht dat hij een eenzaam bestaan leidde, maar een Nederlands onderzoeker heeft dat idee doorgeprikt. Het balletje begon te rollen toen in Amerika de skeletten van vijf triceratopsen op dezelfde plek werden gevonden. Jimmy onderzocht de botten en legt uit hoe hij kan bewijzen dat het groepsdieren waren. Door allemaal verschillende kleine stukjes bewijs bij elkaar te sprokkelen. Dus we kunnen kijken naar de aardlagen eromheen, hoe zijn ze daar terechtgekomen. We kunnen kijken naar chemisch signaal in de botten en de tanden. Die vertellen wat over hun omgeving, over hun dieet. En als je dat allemaal combineert, dan krijg je eigenlijk ja, steeds klein stukjes bewijs die dus zeggen van ja, we hebben hier te maken met een groep die destijds bij elkaar was, bij elkaar heeft gegeten. En dus ook samen zijn gestorven en zijn begraven. Ja, fun fact, in Jurassic Park werd de Triceratops al als groepsdier neergezet. Dat blijkt nu dus te kloppen. Het weer droog, af en toe zon. Op de meeste plekken gaatje of 14. Vanavond wolken met in het zuiden en westen wat motregen. Morgen vooral in het oosten nat. Sowieso een bewolkte dag opnieuw. Bij maximaal 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Het rijdt een stuk langzamer op de A10, de ring van Amsterdam. Want er gebeurt een ongeluk bij afrit Oud-Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf de baarsjes is het 20 minuten file rijden. Hierdoor ook oponthoud op de A4 vanuit Den Haag. Vanaf knooppunt De Hoek 8 kilometer file met nog eens een half uur oponthoud daarbovenop.